Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In de meeste EU-landen gaan mensen vandaag stemmen voor de Europese verkiezingen. In België staan er al lange rijen voor de stembureaus. De VRT sprak wat mensen daar. De keuze was toch al een beetje... Hè, uh, Arno, wij wisten al wel welke partij dat we gingen pakken. Hè, ja. Nee, het was geen moeilijke keuze. Het was voor mij duidelijk. Ik heb ook veel politieke debatten gevolgd, dus ik had mijn keuze vooraf gemaakt. Ook in andere landen gaan mensen naar de stembus. Naar verwachting wordt het Europees Parlement rechtser. De uitslagen van de Europese verkiezingen hoor je vanavond. In Griekenland is het lichaam gevonden van een Britse tv-presentator... die sinds woensdag vermist was. Michael Mosley was met zijn vrouw op vakantie... en raakte tijdens een wandeling waarschijnlijk de weg kwijt. Sky News sprak de burgemeester van het eiland een paar dagen geleden. Die vertelde dat het te heet was voor een grote zoekactie. But he admits he's still waiting for a thermal imaging helicopter... and says the sniffer dogs can't work in this heat. Δεν είναι εύκολο It isn't easy with these temperatures, and it isn't easy with that type of terrain for him to be found. Ja, Michael Mosley werd vanochtend doodgevonden in een grot. Hij was bekend als tv-dokter en maakte meerdere programma's voor de BBC. En elk jaar wordt in Zundert in Brabant de aardbei gevierd op de aardbeienfeesten. Elk jaar is er ook een heuse aardbeienkoningin. Maar voor het 40-jarig bestaan is er dit jaar een aardbeienkoning. Gisteren werd Hein van 22 feestelijk onthaald. Ja, daar hoorde je de champagne poppen. Hein vertelt tegen Omroep Brabant dat hij als kind al aardbeienkoning wilde worden... maar het uit zijn hoofd zette omdat hij dacht dat het alleen voor vrouwen was. Nou, hij is heel blij dat hij toch is gevraagd dit jaar. De aardbeienkoning heeft trouwens een heel druk programma. Hij moet het hele weekend aardbeiengebakjes eten met oude mensen... champagne drinken, speechen en natuurlijk ook op de foto met iedereen.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 Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Eh, zoals ik in het eerste deel al vermeldde, het eerste uur... deze uitzending is in zijn geheel gewijd aan componist en tekstschrijver Cole Porter... Eh, het is namelijk vandaag zijn verjaardag, 9 juni. Hij werd in 1891 geboren. En eh, dat betekent dat we uitsluitend nummers van zijn hand draaien. Zo ook het nummer waarmee ik het tweede uur begon. En dat was Silk Stockings, gespeeld door de pianist Dave McKenna... bijgestaan door John Drew op bas en Ozzy Johnson op drums. Wanneer je het over eh, Cole Porter hebt... dan kan je niet natuurlijk om Frank Sinatra heen. Eh, Sinatra die eindeloos veel Cole Porter songs heeft opgenomen... maar eh, degene die ik toch wel erg leuk vind om nu te draaien... is een opname van misschien wel het meest legendarische concert van Sinatra in 1974. The Main Event. En eh, Frank leidt het nummer zelf in. We gaan luisteren naar Frank die daar begeleid wordt... door een fantastische big band. Woody Herman en his Thundering Hurt.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 Even iets heel anders. Uiteraard wel weer Cole Porter. Maar een, eh, vioolduo. Ja, we horen niet zoveel viool in de jazz. Maar hier horen we dat wel. En naast namelijk Stefan Grappelli, de bekende Franse jazzviolist. En eh, hij eh, heeft iemand naast zich staan uit eh, de klassieke wereld. Namelijk de beroemde violist Yehudi Menuhin. Die ook niet afwijzend stond tegenover de jazz. Voornamelijk natuurlijk een grandioze klassieke violist. Maar hier samen met eh, Stefan Grappelli. En samen hebben ze toen een cd gemaakt en die heette Menuhin en Grappelli Play Berlin, Karen, Porter en Rogers and Hart. Met andere woorden, alle componisten van The Great American Songbook. Ik pikte voor deze uitzending natuurlijk een nummer van Cole Porter uit. Luistert u naar de Yehudi Menuhin en Stefan Grappelli met Just One of Those Things. en dat waren dus Yehudi Menuhin en Stefan Grappelli. En zij werden begeleid door Danny Wright op gitaar, Lenny Bush op bas en Ronnie Verrell op drums. Een opname op EMI uit 1988. Weer wat vocaals en dat wordt Stacy Kent. Stacy Kent die begeleid wordt door John Pierce piano, eh, onder andere. En eh, een, eh, ja, een waaier aan andere begeleiders. Eh, iedere nummer wat andere eh, begeleiders. Maar Jeff Hamilton is in ieder geval op drums. En eh, dan zie ik nog David Green staan op bas. Wel, luistert u naar Stacy Kent met de bekende Cole Porter song It's the Lovely. Música The night is young, the skies are clear, and if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's lovely. I understand the reason why you're sentimental, cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely. You can tell at a glance what a swell night this is for romance. You can hear dear Mother Nature murmuring low treat yourself good, so please be sweet, my chickadee. And when you're smiling, please say to me, It's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's the limit, it's lux, it's lovely. lost my brain. It's delightful, it's delicious, it's lovely. Life seems so sweet that we decide it's in the bag to get unified. It's delightful, it's delicious, it's lovely. See the crowd in that church. See the proud parson perching his perch, get the sweet tune of the organ sealing our doom. There goes the groom, boom, how they cheer and how they smile as we go galloping down the aisle. it's delirious. It's dilemma, it's the limit, it's the lux, it's lovely. Ja, Stacey Kent. En u hoorde ook nog eh, Jim Tomlinson op de Noorsax. En eh, Colin Oaksley op gitaar. Dan eh, weer wat instrumentaals van Cole Porter. En ik zei het al in het eerste uur. Ontzettend veel nummers hebben het woord love in zich, eh, van wat hij gemaakt heeft. En dit is eh, ook weer zo'n standaard Love for Sale. In dit geval wordt het gespeeld door Marion McParland op piano... Curly Russell op bas en Cozy Cole op drums. Love for Sale. was Marion McPartland met Love for Sale. Dan eh, weer eens een Nederlands eh, artiest. En wel pianist, zanger Paul Ruys. Paul Ruys die jarenlang bij eh, de Millers heeft gezongen. We gaan dus een stukje terug in de tijd. En Paul die bracht in 1989 een cd uit die heette For Sentimental Reasons. Waar hij zichzelf aan de piano begeleidt met weer een Cole Porter standard. Don't Fence Me In. Oh, give me land, lots of land, under starry skies above. Don't fence me in, I'll ah, let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences. Gaze at the moon till I lose my senses. Can't look at hovels and I can't stand fences. Don't you fence me in? the starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me out forever, but I ask you please don't you fence me in Just turn me loose Let me straddle my old saddle Underneath the western skies On my cayuse Let me wander over yonder Till I see the mountains rise I want to ride to the rich were the West's commences. Gaze at the moon till I lose my senses. Can't look at Hubble's and I can't set fences. Don't fence me in, oh no. Papa, don't you fence me in. Ja, Paul Ruijs, pianist, zanger. En eh, dan gaan we weer wat instrumentaals doen. En wel de tromponisten J.J. Johnson en K. Winding. Een eh, al wat oudere opname uit 1955. En eh, hij, zij spelen het Cole Porter nummer I Concentrate on You. dat waren J&K met verder nog Dick Katz op piano... Wendell Marshall op bas en All Harewood op drums. Eh, weer tijd voor wat zang. Helen Merrill. Ik heb een uh, eh, verzamel-cd van haar... Eh, Popular Artist Best Series, Helen Merrill... En daar staan een verzameling van nummers op die zij in de loop der tijd gezongen heeft. En één, die heb ik eruit gepikt. A, omdat hij een, weer een song van Cole Porter is. Maar ook omdat het wel een hele mooie bezetting is. Ze wordt namelijk als vocalist begeleid door Clifford Brown op trompet. Veel te jong overleden. Jerry Mulligan op bariton. Barry Goldbraith op gitaar. Hank Jones piano. Milt Hinton op bas. En Sol Cuban op drums. Luistert u naar You'd Be So Nice To Come Home To. You'd be so too. Helen Merrill, You'd Be So Nice To Come Home To. En een prachtige solo van eh, Clifford Brown onder andere. Dan eh, gaan we door met Julian Cannonball Adderley. Eh, zij bracht een prachtige LP in de tijd uit. De Cannonball Adderley Quintet at the Lighthouse in California. En hij wordt hier als alt-saxofonist bijgestaan door zijn broer Ned op cornet... Victor op piano, Sam Jones op bas en Louis Hayes op drums. Het was een prachtig quintet waar hij veel opnamen mee heeft gemaakt. Eh, en eh, ik heb hem ooit nog eens een keertje in het oude Koerhuis in Scheveningen op zien treden. Maar hier speelt hij de Cole Porter song What is this thing called love? Julian Cannibal Adderley met eh, What is this thing called love? Ik zei het al, Cole Porter. Ik denk het meest gebruikte woord wat hij in zijn teksten heeft gebruikt... Eh, de titels van zijn songs is wel love. Eh, het volgende nummer niet. Dat wordt gezongen door Anita O'Day... met als begeleiding Monty Budwick op bas en John Pot op drums. En dat komt van een oude LP, An Evening was Anita O'Day uit 1954. Maar het is wel een, eh, een heel mooi nummer. En eh, het heet From This Moment On. From this moment on, you for me, dear, only two for two. from this moment on, from this happy day. No more blue songs, only hoop-de-doo songs from this moment on. For you've got the love I need so much, got the skin I love at the sweet lips to kiss me goodnight. From this moment on, you and I, babe, we'll be riding high, babe. Every care is gone from this moment on. From this moment on, you form 240, for tea, dear. From this moment on, from this happy day, no more blue songs, only hoop to do songs. From this moment on, for you've got the love I need so much, got the skin I love to touch, got the arms to hold me tight. Got the sweet lips to kiss me goodnight. From this moment on, you and I, babe, will be riding high, babe. Every care's gone. From this moment on. the skin I love to touch. Got the arms to hold me tight. Got the sweet lips to kiss me goodnight. From this moment on, you and I, babe, will be riding high, babe. Every care is gone. From this moment, this moment, from Ja, Anita O'Day. En uh, eh, we ook nog op gitaar Barney Kessel. En eh, op eh, piano hoorden we Arnold Ross. Goed, wie we nog niet gehoord hebben deze uitzending... met het nummer van Cole Porter is Oscar Peterson. En natuurlijk hoort hij natuurlijk ook in dat rijtje goede vertolkers van deze songs. Oscar heeft zelfs een hele cd aan uh, Cole Porter gewijd. Heette, en dat heet eh, de Oscar Peterson Place, Oscar Peterson Place, The Cole Porter Songbook. En zijn vaste sidemen Ray Brown op bas en Ed Tickman op drums zijn daar aanwezig. Opgenomen in de Universal Studio in Chicago in augustus 1959. Oscar Peterson speelt de Cole Porter standard Why Can't You Behave? Ja, Oscar Peterson met Why Can't You Behave. Uh, weer een zangeres die uh, eh, Cole Porter gaat vertolken. En dat is eh, Blossom Theory. Ze wordt begeleid door een orkest onder leiding van Russell Garcia. En Blossom Theory zingt Always True to You in My Fashion. If a custom-tailored vet asks me out for something wet. When the vet begins to pet, I cry hooray. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. I've been asked to have a meal by a big tycoon in steel. If the meal includes a deal, except I may. Miss Judy and darling in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. There's an oil man known as Tex who is keen to give me checks. And his checks, I fear, mean the tax is here to stay. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. Mr. Thorn calls me up from night to morn. Mr. Thorn once cornered corn, and that ain't hay. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. From Milwaukee, Mr. Fritz often dines me at the Ritz. Mr. Fritz invented Schlitz, and Schlitz must pay. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. Mr. Harris, plutocrat, wants to give my cheek a pat. If the Harris pat means a Paris hat, okay. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling. En dat was eh, Blossom Deary. Dan eh, gaan we nu weer een instrumentaal nummer draaien. En wel eh, Stan Getz en Jerry Mulligan. Van de cd Getz meets Mulligan in Hi-Fi. En naast deze twee horen we nog Lou Levy op piano, Ray Brown op bas en Stan Levy op drums. Ook weer een Cole Porter standard, Anything Goes. En eh, dat was Stan Getz met, samen met Jerry Mulligan. Eh, we zijn alweer toe aan het laatste nummer van deze uitzending... gewijd aan de songs van Cole Porter... wiens verjaardag het vandaag is. En eh, Sammy Davis luidt hem uit... Ik hoop dat u genoten heeft van deze uitzending. Volgende week, zondag, dan hoort u mijn collega Mr. Brightside Edward Rauhorst. En wij gaan er nu uit met Sammy Davis... at the Coconut Grove Lounge in Los Angeles... met een eh, groot orkest. En Sammy zingt In the Still of the Night. One by Cole Porter. in the still of the night. As I gaze through my window at the moon in its flight, my thoughts all stray to you. In the still of the night. As I lay without slumber, oh, the times without number, darling, when I say. dream come true? Or will this dream of mine fade out of sight like the moon growing dim on the rim?